uur. Dielke met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het 15 werkgerelateerde e-mails van Hillary Clinton in handen heeft... die niet door haar zelf zijn overhandigd. Clinton zei eerder dat ze alles had overgedragen. Clinton verstuurde als minister een deel van haar e-mails via een privé-account. Daardoor kwamen ze niet automatisch in de overheidsarchieven terecht... Een commissie die onderzoek doet naar de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012 eiste dat Clinton ze alsnog overdroeg. De 15 mails die nu naar boven zijn gekomen zijn afkomstig van een toenmalig adviseur van Clinton. Op de EU-top in Brussel zijn geen grote besluiten genomen. De lidstaten hebben wel afgesproken vrijwillig mee te werken aan de opvang van 60.000 vluchtelingen, waarvan 40.000 uit Griekenland en Italië. Het vluchtelingenprobleem zorgde voor hevige discussie tijdens de EU-top, die tot drie uur vannacht duurde. De Europese Commissie wilde de lidstaten verplichten een bepaald aantal vluchtelingen op te vangen, maar dat plan sneuvelde. Er is ook gesproken over het schuldenprobleem van Griekenland. Morgen wordt verder gepraat over een definitieve oplossing. Onderzoekers van Harvard hebben een sneltest ontwikkeld voor ebola. Daarmee kan binnen een paar minuten worden bepaald of iemand de ziekte heeft. De huidige laboratoriumtest geeft pas na een paar dagen uitsluitsel. Voor de sneltest is één druppel bloed nodig en hij is net zo betrouwbaar als de laboratoriumtest. Daardoor kan ebola sneller worden behandeld en is er minder kans op besmetting. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn op dit moment ruim 27.000 mensen met ebola besmet. Meer dan 11.000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het weer, het is bewolkt, het koelt af tot een graad of 13.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 All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes. No time to rest. make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Hello, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe can't think, can't sleep, can't breathe.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 There's a sign in the desert that lies to the west where you can prevent this love was never easy. But something's faded inside of your heart, so you're crusading to tear us apart. It's clear now, I know you're gonna leave me.